zijn als mens. Straks trouwde hij met Annelies, de liefste van de grens. Toch was er nog een groot bezwaar, hij heeft het nooit ontkend. Haar vader stond al jarenlang als smokkelaar bekend. Hij was een smokkelaar. een smokkelaar de grens overbracht. Klein was het smokkeloon en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar. En op een lange winternacht is het opeens geschied hij zag een de smokkelaars en riep, halt op, ik schiet. Een smokkelaar sloeg op de vlucht, hij schoot en wat was dat? Zwaar gewond lag op de grond, de vader van zijn schat. Hij was een smokkelaar. het zo verdrag. Klein was het smokkeloo en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar. Hij was een smokkelaar die liep in de nacht. Steeds weer zo'n smokkelaar de grens het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar. Zo is het leven.